zie me graag. Ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. Zie me graag. Ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij en niemand anders. Jij hebt een plaats hier in mijn hart Dat hart van mij lijkt soms op slot. Het maakt je zo verward. Ik wil gewoon maar dingen samen doen met jou. En als jij dat ook zou willen, kom dan gauw. Zie me graag. Ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag wil het nooit veranderen, zie me graag. Ik heb je nodig, ik wil niemand anders dan jij en niemand anders. Als je weg met twijfels is bezaaid, weet alsjeblieft dat het voor mij om niemand fluistert me toe dat je bij me hoort. Zie me graag, ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. Zie me graag, ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij. Zien zien graag. Ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij. Niemand anders. Ik wil niemand anders.